De vicepresident van de Raad van State heeft afgelopen week gesproken met alle fractieleiders in de Tweede Kamer. Daarna sprak hij nog eens met de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV. Cenk Willink wilde van hen weten of er nu genoeg vertrouwen is voor de vorming van een rechtse coalitie met gedoogsteun van de PVV. Verwacht wordt dat Cenk Willink adviseert dat de gesprekken tussen de drie partijen hervat kunnen worden, onder leiding van Ivo Opstelten. Het opgestapte bestuurslid Tsaratzin van de Duitse Centrale Bank heeft aangifte gedaan tegen de NPD. De rechtsextremistische politieke partij maakt volgens Saracin inbreuk op het portret- en auteursrecht. Op de website van de partij staat een foto van hem en de tekst Iedereen weet dat Sarrazin gelijk heeft. Sarrazin moet opstappen bij de Duitse Bundesbank vanwege zijn boek met omstreden uitlatingen over Joden en Turken. Ook staat zijn lidmaatschap van de socialistische SPD ter discussie. In België is een man om het leven gekomen die koperen leidingen wilde stelen van een spoorlijn. De man werd tijdens de diefstal geëlectrocuteerd. De politie vond het lichaam van de man langs de treinrails vlakbij de stad Charleroi. Naast het lichaam vonden de agenten een tang die gebruikt wordt om koperkabels door te knippen. Premier Erdogan van Turkije zegt dat zijn land een historische stap heeft gezet nu de grondwet kan worden aangepast. Een ruime meerderheid van 58% van de Turkse bevolking heeft voorgestemd. Door de hervorming van de grondwet wordt de macht van het leger en van de rechterlijke macht beperkt. De aanpassing van de Turkse grondwet was een Europese voorwaarde om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. Het weer, vannacht opklaringen, het koelt af tot 9 graden. Overdag is het overwegend droog en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af.